De Amsterdamse effectenbeurs is de koers van het aandeel Spijker omhoog geschoten... na het nieuws dat Saab en BMW gaan samenwerken. Spijker staat meer dan een kwart hoger op ruim 3 euro. Het Nederlandse bedrijf is eigenaar van Saab. De NOS heeft van bronnen bij de bedrijven vernomen... dat het noodlijdende Zweedse autoconcern gebruik gaat maken van de technologie van BMW. Het nieuws wordt door Spijker en BMW niet bevestigd, maar ook niet ontkend. Nederland stuurt vandaag gegevens over lichamelijke kenmerken van Tanja Nijmeijer naar Colombia. De Colombiaanse autoriteiten willen de informatie gebruiken om te kijken of Nijmeijer een van de slachtoffers is van een bombardement op een kamp van de rebellenbeweging FARC. Bij de aanval kwamen zo'n twintig FARC-leden om. Een van hen, een vrouw, is nog niet geïdentificeerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder geen concrete aanwijzingen te hebben dat Nijmeijer onder de slachtoffers is. Bij de gymlessen op een middelbare school in Holte dragen de leraren en scholieren deze week gehoorbeschermers uit de bouw. Ze willen de lokale politiek erop wijzen dat er iets moet gebeuren aan de slechte akoestiek in de gymzalen. Drie gymleraren hebben door de jarenlange herrie gehoorschade opgelopen. De slechte akoestiek in gymzalen is een landelijk probleem. Zeker 40 leraren kampen met doofheid. De goudprijs heeft vanochtend een nieuw record bereikt. Voor een ounce van ruim 28 gram moet nu 1300 dollar betaald worden. De prijs is daarmee ruim vier keer zo hoog als tien jaar geleden. Veel beleggers zien goud als een veilige investering. Analisten verwachten dat de goudprijs nog verder omhoog gaat. De oppositie in Venezuela heeft meer dan een derde van de parlementszetels veroverd. Daarmee is president Chavez een deel van zijn macht kwijt. Voor wijzigingen in de grondwet of het benoemen van rechters in het Hoge Rechtshof is een tweederde meerderheid nodig. Tot nu toe had de Socialistische Partij van Chavez bijna alle zetels in het